Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het aantal gewonden van de Iraanse raketaanval op een stad in Israël... is opgelopen tot boven de 100. Volgens Israëlische media zijn zeker 11 van hen er slecht aan toe. De raket kwam neer in een stad in het zuiden van Israël. Een gebouw zou zijn ingestort en ook zouden granaatscherven mogelijk een school hebben geraakt. Volgens Iran was de aanval een reactie op een aanval op een nucleaire faciliteit in Iran. In Sudan zijn 64 doden gevallen bij een aanval op een ziekenhuis. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Door de aanval is het ziekenhuis niet meer operationeel. Tientallen mensen raakten gewond. In Sudan woedt een burgeroorlog tussen het regeringsleger... en de paramilitaire beweging RSF. In het zuidwesten van de Verenigde Staten zijn dit weekend meerdere temperatuurrecords gebroken. Er is sprake van extreme hitte. In Arizona werd het in maart nog nooit eerder zo warm. Het was 43,3 graden. En ook in Californië was het warmer dan 40 graden. In de zuidwestelijke staten komen wel vaker extreme hittegolven voor. Maar volgens wetenschappers is de gemiddelde temperatuur voor deze tijd van het jaar normaal gesproken maar zo'n 25 graden. Transgender vrouwen in de Verenigde Staten kunnen blijven deelnemen aan sportwedstrijden voor vrouwen. Een wetsvoorstel dat dat moest verbieden heeft in de Senaat niet genoeg stemmen gehaald. President Trump wil transgender vrouwen weren bij vrouwensport. Volgens hem bestaat er geen andere sekse dan het geslacht dat iemand bij de geboorte kreeg. Het wetsvoorstel was onderdeel van een breder pakket wetgeving. Naar verwachting zullen de democraten alles uiteindelijk blokkeren.